een Klomp met het NOS-journaal. De aanhouding gisteren van terreurverdachten in Rotterdam... was volgens burgemeester Abu Taleb een politieactie uit het boekje. Hij prijst de inlichtingendiensten en de politie dat ze erin geslaagd zijn... om de hoofdverdachten op straat aan te houden zonder een schot te lossen. Dat is volgens Abu Taleb veel beter dan een gewelddadige inval in een woning. De internationale wielrennersvakbond CPA wil een grondig onderzoek naar het dodelijk ongeval van de Belg Antoine Desmoitiers in Gent-Wevelgem. De 25-jarige renner overleed aan de gevolgen van een aanrijding met een motor in de Vlaamse klassieker. De CPA heeft zich altijd sterk gemaakt voor een betere veiligheid van de renners. Veel renners hebben kritiek op het aantal motoren in de koers. Eerder dit jaar werden Stig Broeks en Danilo Wies aangereden door een motor tijdens een koers. Pakistan heeft een paramilitaire operatie aangekondigd in reactie op de bloedige aanslag van gisteren. In een park in de stad Lahore kwamen op eerste paasdag zeker 70 mensen om het leven, onder wie 29 kinderen. Pakistanse agenten deden vandaag al een aantal invallen en arrestaties in de provincie Punjab. Daarbij zou ook een munitiedepot zijn ontdekt. De aanslag van gisteren was gericht tegen christenen die Pasen vierden. De verantwoordelijkheid is opgeëist door een groep die banden heeft met de Taliban. Ondanks het stormachtige weer van vandaag zijn veel grote attractieparken tevreden over het paasweekend. De Efteling kreeg vanaf Witte Donderdag veel bezoekers binnen. Vooral zaterdag was het veel drukker dan verwacht. De Keukenhof in Lisse trok het eerste weekend sinds de heropening 65.000 mensen. Dat was voor een vroege Pasen een goede score, zo liet de Keukenhof weten. Het weer nog, het is 10 tot 13 graden en er vallen buien, mogelijk met onweer, maar de zon schijnt ook. Verder waait het fors, aan zee is de wind stormachtig en in Noord-Holland woedt vanmiddag een zuidwesterstorm, windkracht 9. Morgen ook wisselvallig, maar dan waait het veel minder hard. Dit was het. En... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Oh yeah, oh nu. Wees nog even hier. En doe time girl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 internet. www.zfmzandvoort.nl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 他的。 not how you find it.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 on my sleeve. They try to put a spell on you, like I used to do.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 To change your ways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 of every